Drie uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Klimaatminister Wiebes onderzoekt de mogelijkheid om één of meerdere kolencentrales eerder te sluiten. Dat zei hij vannacht in een debat in de Tweede Kamer. In 2020 moet de uitstoot van CO2 flink zijn gedaald ten opzichte van 1990. En met de huidige maatregelen lukt dat mogelijk niet. Een oplossing is nu het eerder sluiten van de Hemwegcentrale in Amsterdam. Die sluiting staat gepland voor eind 2024, maar zou versneld kunnen worden. Minister van Nieuwenhuizen heeft de Tweede Kamer niet alle informatie gegeven over het onderzoek naar de stint. Maar de ontbrekende gegevens hebben volgens haar geen invloed op het besluit om de elektrische bakfiets te verbieden. Het gaat om een tweede verklaring bij de politie van een medewerkster van een kinderdagverblijf. Zij dacht dat haar eerste verklaring een belangrijke reden was voor de minister om de stint te verbieden. In die tweede verklaring nuanceert ze de technische gesprek, gebreken van de bakfiets. De minister schrijft nu aan de Kamer dat ze ook na die tweede verklaring twijfels houdt over de veiligheid van de stint en dat een verbod dus terecht is. Een automobiliste die in de Amerikaanse staat Arizona van de weg was geraakt... heeft zes dagen in de woestijn gelegen voor ze werd gevonden. De vrouw was gewond en uitgedroogd, maar aanspreekbaar. Wegwerkers kwamen haar op het spoor toen ze zagen dat het hek langs de weg vernield was. Zo'n 15 meter lager lag het lege wrak van een auto in een mesquiteboom. De vrouw lag zo'n 500 meter verderop. De snelweg A2 van Den Bosch naar Utrecht is gisteravond urenlang gesloten geweest... vanwege een zwaar ongeluk tijdens de avondspits. Pas vlak voor middernacht werd de weg weer vrijgegeven. Naast het opruimen van de voertuigen moest ook het asfalt worden gerepareerd. Bij het ongeluk waren twee vrachtauto's en vijf personenauto's betrokken. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt. De rijbaan was helemaal dicht vanaf Nieuwegein. Het weer. In het zuiden en westen kan wat lichte regen vallen. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen eerst af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en dan valt er opnieuw lichte regen. Het wordt 13 of 14 graden.